Ja. Toen zat ik daar echt wel... Om, eh, eh, zat ik daar echt om, ja, ik moet, die moet die hoge vrouwenstem hebben. Wie zou dat kunnen? Ontdekte ik een... Eh, of ik kreeg een tip... van een zangeresje uit, uh, van, uit Den Helder. Gonnie Breed heet ze. En, en die kon dit, zeg. Dat was echt niet te geloven. Die kon dit. Dat is niet, niet te filmen. Die kon net zo hoog als wat ik hier op de plaat hoor. Like today.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De overname van Ziggo door Liberty Global zal banen kosten. Dat heeft de financieel bestuurder van Ziggo gezegd. Om veel banen het gaat is nog onduidelijk... maar er zullen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen vallen. Liberty Global is het moederbedrijf van UPC... en wil Ziggo daarmee samenvoegen. Het nieuwe bedrijf gaat Ziggo heten met het hoofdkantoor in Utrecht. In het proces over de eindexamenfraude bij Ibn Galdoen heeft de verdediging om uitstel gevraagd. Volgens de advocaten van de verdachten zijn de feiten nog niet duidelijk. De elf verdachten zouden de afgelopen maand nog zijn verhoord en zouden onvoldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden. Het proces over de examendiefstal op Ibn Galdoen begon vanochtend en gaat vijf dagen duren. De Oekraïense minister van Justitie dreigt dat de noodtoestand wordt afgekondigd. Demonstranten hebben afgelopen nacht haar ministerie bezet. Het is het tweede overheidsgebouw in Kiev dat werd ingenomen. Als inderdaad de noodtoestand wordt afgekondigd... zullen militairen zich naar verwachting afzijdig houden. De minister van Defensie zei gisteren dat het leger... in het conflict tussen president Janukovic en de oppositie neutraal is. De nucleaire wereldtop die eind maart in Den Haag wordt gehouden zal tot veel overlast leiden. Zo worden delen van snelwegen afgesloten. Mensen krijgen het advies om de regio Den Haag op 24 en 25 maart te mijden. Rijksambtenaren moeten thuiswerken. Er worden 13.000 agenten per dag ingezet om de topconferentie in goede banen te leiden. Vier keer zoveel als bij de troonswisseling vorig jaar. Uit een kerk in Italië is een buisje bloed gestolen van paus Johannes Paulus II. De politie is een grote zoekactie begonnen, melden Italiaanse media. Het bloed werd tentoongesteld in een kerk in de regio Abruzzo in midden-Italië. Paus Johannes Paulus II overleed in 2005. In april wordt hij heilig verklaard. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook een bui. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en meer buien. Soms met natte sneeuw en hagel. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A15, Gorkum richting Europoort. Er staat 4 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonde.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 Ik ga, zeg maar deze avond, vijf Triviant partjes verdienen. En als ik alle vijf de Triviant partjes verdiend heb... heb ik een spel gewonnen, is de voorstelling afgelopen... en gaan we z'n allen in de foyer zuipen en witte ballen vreten.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 Well, if you agree, then come hating with me and feel free to sing along and it goes like, light, a la la la la a la la la la a la la la light, a la la la light, a la la la light, a la la la light, a la la la la wonderful love.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 One more time, loud as you can. Lie, a la la la lie, a la la la lie, a la la la lie. was dat Passenger. En een liedje dat heette I Hate. En eh, hij zegt wel ware dingen. Vooral over die X-Factor That Kills Music. Geweldig vind ik die. Dat vind ik echt een statement hoor. Dat vind ik echt een hele goede statement. Dit is eh, Brooke Fraser. Ja, Something in the Water. Fraser met Something in the Water. Lekker plaatje hoor. Ja, vind ik wel. Goed, door met... Dos, oh, tres, eh. Nick en Simon. Dans heel dicht bij mij. Cubaanse versie. De zon kleurt rood, maar geen dag kom ik dichterbij. Geen sprankje hoop, geen enkele kans voor mij. komt langzaamaan in zicht. Maar niet zo vol dat ze hun nacht Dan Dans heel dichtbij. raakt mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen viel. Als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven lang niet op de dansvloer staan. Dus dans heel zonder jou. opgenomen in Cuba zelfs. Uh, Nick en Simon. Er is ook nog een reggae versie. Die is ook erg leuk trouwens hoor. Maar uh, ik had vandaag weer eens zin in deze. Een beetje tropisch. Omdat het buiten ook zo koud is en zo. Ik denk uh, laten we dat gewoon maar lekker even doen. Huh? Dit heet Yeah Yeah. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed and the skies turned off. But that was before. I was before. Came along and he turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. That before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Sam Sam Means. voor nu eh, het fantastische geluid van Hot Chocolate uit de 70s, 60s en 70s. Dan nummer dat heet You Win Again. Bent die ook eh, garant stond voor grote hits als Emma, Emily en dat soort eh, prachtige dingen allemaal. we gaan lekker door jongens. Zometeen hoop ik dat Joop van Essen de komt met terugblik en zo. En uh, vanaf doet die tijd nog even lekkere muziek. Dave Barry. I'm gonna take you there. There's a place where we can go. And no one cares just what you know or what you wear. opvolgers van uh, The Strange Effect en zo. Uh, Dave Barry. En, eh. oeh, weer zo'n mooie. Jongen, wat een prachtige plaat allemaal, zeg. Dit is Golden Earring. I just lost somebody. mag je wel stellen, van eh, de Haagse Golden een Prachtige plaat ook, hè, deze. Hè? Ja, dat kan ik u wel even vertellen. Mooie plaat. Uh, I Just Lost Somebody, heette die. Ja, uh, ja, oké. Dus, reeds, ja, oké. Oké, nou, oké, ja. Zeg u? Wat zei je nou? Ik zei, wat hoor ik nu toch? Eh, de tune van Joop. uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es junior. Dat je je dan nog af moet vragen, wat je hoort. Dat was de tune van Joop wat je hoort. Aha. En die ook. En Joop is er ook. Jawel. Ben je er wel? Ja, ja, ja zeker. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, Angela Ruud. Goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Ja, ik... Eh, ik, eh, ik, eh, heb je dat die Express uitgezocht in verband met die voetbalwedstrijd van afgelopen weekend? Eh, zou best kunnen, hè? <laughs> ja, toch? Zo ben, jij wel. ja. Laten we daar niet over, houden, op, over ophouden, want daar raken we nooit over uitgepraat. We zijn twee punten los, dat is toch mooi nu? Ja, lekker toch, heerlijk. Ja. Zo moet het ook. Zo hoort het eh, Dat worden er nog wel meer. Jawel. Oké. Goed. Eh, ja. wat gaan we doen? Weet ja, ik veel. Over het weekend hebben we eigenlijk. Ja, je, je, je eh, gaat ons verslag doen van wat je allemaal weer uitgespookt hebt het weekend. Nou, niet zo gek veel. Want gisteren heb ik maar één ding gedaan, was ik bij handbal. De rest had ik niet veel te doen. Nee. Maar dat was ook wel eens een keertje wat lekker. Het is weer eens wat anders, hè? Ja. En zaterdag, ja, zaterdag hadden we natuurlijk twee dingen. Dat, ja, en ik kan me niet in twee delen. Dus ik ben bij de Hetis geweest. De Hetis International. Ja. En dat is eh, een, eh, een, samenvoeging van Henk Jansen en Dick Hoezee. Hey, die. En dat is dol boom Echt waar. Dat zijn, dat zijn de, eh, is de, de, clown, dat is al 60 jaar zo'n beetje. En... Uh, Jansen, dat is, eh, ja, het komt eigenlijk bij production vandaan. Dus het <laughs> raakt elkaar totaal niet. Maar Jansen is een leuke artiest met leuke, echte Amsterdamse muziek. Onder andere en niet van die nagemaakte um, ehm, ehm, volkslokkerij, nee. zal ik het maar noemen. En eh, ja, die heeft wel een, een gevoel voor timing. En dat is perfect. Die twee werken zo ontzettend goed samen. Het was nu de derde editie van de Hades International. En deze keer was totaal anders dan de vorige twee keer. Uh, vorige twee keer was het eigenlijk een avond variété eh, eh, met, met allerlei trucjes en goocheltrukken en woordspelingen en liedjes. Nu waren die er ook, maar er zat een verhaal achter. Twee heren die gaan op een cruise en die komen aan boord en de kapitein voelt zich niet lekker en die ene wordt benoemd tot kapitein. Dat is de Jansen. Nou, daar ontstaan dolkomische situaties. Dat past wel bij die Jansen, hè, kapitein zijn. Jansen dus Janssens en kapitein, dat gaat wel samen. <laughs> ja. Ik, ik ik dat wil je ook misschien nog even weten. Ik kreeg net een compliment van, eh, van Rob Harms. Eh, ja, die, stuurde me, die, stuurde, ja, die stuurde mij een berichtje. Muzikanten gebruiken hun hersens efficiënter. Nou begrijp ik pas waarom ik zo slim ben. <laughs> ja, gaat lekker. Okay. Ga door, ga door, ga door. <laughs> Ja, ja, ja. Je brengt me helemaal van apropos power op de po dan? Ehm, de, de, de uh, ik zal niet zeggen wat ik, wat ik in gedachten heb. Nee, doe maar ehm, Goed, dat was dus in uh, Theater de Krocht en dat was afgeladen vol. Het waren meer dan 200 mensen die er zaten. En dan kan je nagaan, het zijn er toch nog een kleine 100, misschien wel 150, die hebben hun neus gestoten bij het proberen te krijgen van een toegangskaartje. Want er is maar een eenmalig een, een, een, eh, opvoering. En die was er zaterdag. Nou, eh, het was een huis in de krocht. Geweldig, geweldig, geweldig. Dat eh, trekt echt publiek. ze kunnen dat, volgens mij kunnen ze het ook twee of drie keer Het zit hier nog helemaal stampvol. Ja. ja, dat moet je maar even van tevoren weten natuurlijk. Maar dit was, dit was eh, super, echt geweldig. Nou, zijn er nog twee dingen geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet bij ben geweest. Het is damesjoelen bij Café Koper. Eh, ik heb nog geen idee wie er gewonnen heeft. Ik krijg toch nog te horen van Maaike, van eh, een van de uitbaters. En eh, dan hebben we ook nog zaterdag het museumpodium gehad eh, in het Zandse Museum. Daar eh, trad een harpiste op. En dat zijn een succes geweest. Zijn. Ook daar weet ik het fijne nog niet van. excuses daarvoor. Ik, ik kan daar niks aan doen. Dat, dat is gewoon erg jammer. En ehm, dan wil ik nog eventjes nog een keer, want ik heb het vrijdag ook al gemeld. Morgen is in de raadzaal van het raadhuis een bijeenkomst die gaat over de toeristische toekomst van Zandvoort. Mensen, laat ik zo zeggen, mensen worden uitgedaagd om ideeën te spuien die realistisch zijn, dus die eh, eh, eventueel eh, ehm, uitgevoerd kunnen worden. En dan daar, daar kan de gemeente aan faciliteren. Dat, en laten we dan ook gaan doen, want het is zo belangrijk. Uh, toerisme, dat, daar leeft Zandvoort op. Meer dan 50% van de werk, werkzame bevolking leeft in toerisme of in aanleveringsbedrijven daarvoor in Zandvoort. En dat is dus ontzettend belangrijk. En daarbij staat het volgens natuurlijk ook of die windmolens komen, ja dan de nee. Want dat scheelt ook weer 15.000 arbeidsplaatsen. En... eh Kom er naartoe. Het begint om 8 uur. De toegang is uiteraard gratis. Toegang via de trap op het Raadhuisplein. En eh, de zaal gaat om half acht open bij mijn weten. Om 8 uur begint het dan. En uh, laten we hopen dat er heel veel creatieve ideeën gespuit worden. Met name voor het verblijfstoerisme in Zandvoort. Heel belangrijk, Ruud. Ja, ik denk dat eh, een aantal, aantal belangrijke speerpunten natuurlijk al sowieso belangrijk zijn dat is natuurlijk eh, op de eerste plaats minder regeltjes. Dus mensen die wat willen organiseren in Zandvoort, geef ze de vrijheid. En niet allemaal van die belachelijke regels. En ja, nou, die, die windmolens, dat... dat hè? Ja, daar wordt dus al, al, al, eh, al eh, uitvoering aan gegeven, wat jij als eerste zei. Ja. Want eh, je hoeft bijvoorbeeld geen evenementenvergunning aan te vragen als je minder dan 300 mensen verwacht. Ja. Dat scheelt alweer. Ja, maar waarom, waarom, waarom dat, dat getal? Ik bedoel, ik vind het zo'n nou onzin. Ja, je, moet ergens, je moet ergens een lijn trekken, want als jij namelijk een, een, een, een vergunning nodig hebt dan moet je ook voor onder andere bewakingszorg dragen. Je moet voor toiletten zorg dragen. En dat zijn allemaal dingen die hoef je dan niet te doen als je tot 300 mensen gaat. Nee, nee. En dat, dat, is, dat scheelt heel veel geld, maar ook organisatie. En, dat vind ik heel belangrijk. En nou. Misschien dat, als het goed gaat, dat de gemeente zegt, nou weet je wat, we doen ze eh, tot 500 man, weet ik veel, noem maar wat op. Maar er moet natuurlijk eh, een, een, een, een bepaald pijl getrokken worden van tot hier en daarna wordt het te professioneel. Dan moet het ook professioneel aangepakt worden. Ja, maar nou, ik denk dat een goede organisator, ik denk dat een goede organisator gewoon, eh, laten we eens als voorbeeld nemen, eh, eh, eh, Ronnie Brouwer, die doet dat gewoon uit zichzelf wel hoor. Dan heeft hij de gemeente niet van nodig die hem die regeltjes oh, oplegt. Ik weet zeker dat goede, goede organisatoren, die doen dat gewoon uit zichzelf. Maar goed, dat... dat vind ik logisch. Maar niet iedereen is een geboren organisator, nee. heeft, maar heeft wel ideeën. Ja. En die, die, die, moet je dan zien eh, voor elkaar te krijgen. Ja. Als, het, eh, als het past in het staat. Ja, maar dan is het misschien wel een eh, idee dan is het misschien wel een idee om gewoon te zeggen... stel bijvoorbeeld een figuur als Brouwer aan... als, als, als zeg maar als, als centraal eh, eh, organisatiepunt. En als je goede ideeën hebt, ga naar hem toe. En, want hij heeft ook de capaciteiten dat hij dat kan. Dus, nou, ja. Misschien wordt dat wel voorgesteld eh, morgen. Ik heb geen idee wat er komen gaat. Ik heb ook geen idee hoeveel mensen er komen gaan. Maar ik hoop dat die, die raadzaal helemaal als vol zit. Dat hoop ik ook. Dan, dan, betekent volgens mij dat het, dan, dat het wel leeft in Zandvoort. Okay. Dat iets gedaan moet worden. En die, die, die, dat, dat idiote plan van die windmolens, dat moet natuurlijk gewoon van tafel. Want dat, Is, dat is wel zo belachelijk het levert geen donder op. Het is allemaal... Nee. Ik denk dat het allemaal gewoon... Het is allemaal iets van, van, van een fabrikant die, die loopt lobbyen van... jullie moeten van die dingen neerzetten. Maar hè? Ja, maar het rendement, het, rendement van die dingen is helemaal 0,0,0,0. Ja, het is, het is niks. Nee, het is helemaal niks. Nee. En het, en het kost, het kost eh, nog, en het, het, het, het ziet er niet uit. En, en eh, ja, nou ja, ik ben gewoon falikant tegen die dingen. Want wij hebben het er in Beverwijk natuurlijk, eh, daar hebben wij het er ook over. En daar zijn we er net zo tegen als, als dat jullie er tegen zijn. ja, dus want dat is gewoon de... vlak voor de deur liggen natuurlijk. Ja, precies. Ze willen ze bij ons ook vlak voor de deur zetten. Er ja. staan er al een aantal. En, het, is, geen gezicht. Nee, maar het is ook de dood voor alle kustplaatsen. Ja. Dus weg met, eh, met die malle dingen. Als Brussel ze, graag wilden zetten ze maar op het plein voor het gebouw in Brussel neer. Lijkt ja. Helemaal vol bouwen daar. Mijn idee. Mogen zij ook van het uitzicht genieten, vind ik. Ja. God, wat zijn we fel vanmorgen. Het lijkt wel maandag. <laughs> Eh, heerlijk. En Joop, maar eh, bedankt voor je verslag weer. Ja, graag gedaan. We gaan weer, een lekker, we gaan weer even een lekker plaatje draaien. Ja. Dan gaan we weer vrijdag eh, kijken wat, wat het weekend gaat komen. Ja dat kan wel eens eh, spannend worden weer. Ik even te kijken, maar er zit toch niet veel in hoor. Oh, nou dat komt nog wel. Ongetwijfeld. Dan gaan we zelf het organiseren. Gaan we zelf het organiseren. Ah, jawel. Hey, en je moet natuurlijk nog even... even je, en je moet nog even... optreden. Hè? In de halve maand. Ja, dat was gezellig. In de halve maand. Ja, dat was gezellig. was gezellig. was heel leuk. Was druk? Ja, het was druk ook. Was Jawel. Leuk. Ja. Mooi. En, eh, Helemaal goed. We moeten eh, nog eventjes, je moet ook nog even het team van ZFM feliciteren natuurlijk. Vanwege het winnen van Raadje Plaatje. Ja. Ja. Eh, dat, dat, dat, is niet meer dan logisch, vind ik, Ruud. Nee, maar als je ook ziet wie er in dat team zaten. Nou, Andor en Rob Harms en Albert-Jan Vos. En, oh nee, Albert-Jan was er niet. maar het was wel een sterrenteam. Is, is, ja, ja, ja. Ja, ja, Ik heb al gezegd, volgend jaar ga ik meedoen. Dan zijn ze helemaal onverslaanbaar. Ja, nou, ik heb toen ook een keer meegedaan. Eh, dat was meer voor de oude platen natuurlijk. En dat ben jij ook. Eh, en dan hebben we Armand de Sandbergen voor de eh, huidige. En Rob uh, Arms voor uh, 80 en 90 jaar. Ja, zo'n is een sterrenteam. Sterrenteam. Het Barcelona onder de raadje plaatje team, zou ik maar zeggen. Nou, zoiets. <laughs> Nou, zullen we dan nou weer een plaatje gaan draaien?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 En dit zijn de drie A's. Man in de spiegel. Spiegel was dat. Van de 3 J's. En dat, eh, dat komt van hun laatste cd dichter bij de horizon. En dit is Bobby Dylan. I want you. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you.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 En eh, we zijn er alweer bijna doorheen jongens. Het schiet alweer lekker op. Het schiet alweer lekker op. Maar we hebben nog een paar hele mooie platen voor u. Waaronder deze. Manfred Mann's Earth Band. Dave is on the road again. Where Davis turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again. His worth as good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please. Er is ook een prachtige live versie, zijn er twee zelfs. Uh, eh, maar die van Hongarije, uit Hongarije is eigenlijk, vind ik wel de leukste. Maar eh, ja, die kon ik zo gauw niet vinden. Trouwens, die duurt ook bijna 10 minuten, geloof ik. Dus dat doen we maar niet. Dat is een beetje erg lang natuurlijk. Hè? Ja. Dit zijn die Imagine Dragons. It's time. deze band. En dat nummer dat heet It's Time. Nou, dat klopt wel, want dat is het bijna. Ja. Ja, dat is het bijna tijd. We moeten er alweer bijna uit. Het is alweer bijna drie, eh, twee uur. En nee, we gaan dan nou niet sneller dan het al... Het, eh, hè? het lijkt me niks. Maar, eh, nou, dit is de laatste. Beetje gevoelig liedje wel, maar... Wel mooi. Dit is Manowar. En het liedje heet